Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanval op een oefenterrein van het Russische leger in Belgorod... vlakbij de grens met Oekraïne zijn zeker 11 doden en 15 gewonden gevallen. Het Russische ministerie van Defensie spreekt van een terreurdaad. De aanslag zou zijn gepleegd door twee burgers... uit een voormalige lidstaat van de Sovjet-Unie. Volgens een Russisch persbureau gebeurde het op een terrein... waar vrijwilligers voor de oorlog in Oekraïne onder meer schiettraining krijgen. De aanslagplegers zouden daar het vuur hebben geopend op deel deelnemers. Ze zijn daarna zelf doodgeschoten. In een beruchte gevangenis in Iran is brand uitgebroken. Het gaat om de Evin-gevangenis in Teheran... waar onder meer tegenstanders van het regime vastzitten. Op sociale media gaan beelden van de brand rond... en er klinken ook knallen, mogelijk geweerschoten. Volgens het staatspersbureau waren er gevechten tussen gevangenen en het personeel... waarbij gevangenen kleren in brand staken. De situatie zou nu weer onder controle zijn. In Iran is het al weken onrustig... na de dood van een jonge vrouw die was opgepakt door de moraalpolitie. Daar. Dagelijks komen er beelden naar buiten van demonstraties... waarin wordt geroepen om meer vrijheid en het vertrek van de regering, ook vandaag weer. In het noordoosten van Griekenland zijn 92 migranten ontdekt... die geen kleren droegen en geen bagage bij zich hadden. Ze werden gevonden door grenswachten bij de rivier de Evros. Het zijn allemaal mannen die volgens de Griekse autoriteiten... vanuit Turkije de grens over zijn gestuurd. Waarom ze naakt waren en niets bij zich hadden is onduidelijk. Sommigen waren licht gewond. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zeiden enkele migranten dat ze in Turkse voertuigen naar de grensrivier waren gebracht en daar in rubberbootjes werden gezet. De Griekse minister van Migratie noemt de behandeling van migranten in Turkije een schande voor de beschaving. Het weer. Later vanavond en vannacht kunnen er weer enkele buien vallen. minimaal rond 11 graden. Morgen is het overwegend droog met af en toe zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah!